Drie uur. Renate Kok met het NOS-journaal. Rond deze tijd worden de verpleegafdelingen van het failliete Slotervaartziekenhuis in Amsterdam gesloten. De polykliniek blijft nog wel open, de activiteiten daar worden langzaam afgebouwd. Voor de patiënten die in het ziekenhuis lagen is elders in Amsterdam en omgeving onderdak geregeld in andere ziekenhuizen. Gisteren werd het Slotervaartziekenhuis failliet verklaard, samen met de IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland. Die blijven voorlopig wel open, mogelijk volgt daar een doorstart. In de Britse stad Salisbury is een man opgepakt... die een zeldzaam exemplaar van de Magna Carta wilde stelen. In de kathedraal sloeg hij met een hamer de glazen kiststuk... waarin het document uit 1215 lag uitgestald. Toen het alarm afging, rende de man weg... maar hij werd even later aangehouden. De Magna Carta is een van de beroemdste documenten... uit de Engelse geschiedenis... en wordt gezien als de basis van de democratie in Engeland. Op Brussel Airport, het vroegere Zaventem... zijn sinds vanochtend meer dan 150 vluchten geannuleerd... vanwege een spontane staking bij bagagebedrijf Avia Partner. Ook hebben veel toestellen vertraging. Zeker 29 vliegmaatschappijen hebben last van die staking... waaronder Ryanair, KLM en EasyJet. In de loop van de dag worden nog meer geannuleerde vluchten verwacht. De staking brak gisteravond uit. De onderhandelaars zijn de onderbezetting en de werkdruk beu. Voor het eerst waren er vorig jaar meer miljardairs in Azië dan in de Verenigde Staten. En dat komt vooral door de economische groei in China, meldt de Zwitserse vermogensbeheerder UBS. Het vermogen van alle bijna 1550 miljardairs in Europa, de VS en Azië is met 17 gestegen tot 6000 miljard dollar. Het weer dan de komende uren trekt er een gebied met flink wat neerslag over het land. Het is eh, een graad of 11. Ook morgen buien met kans op hagel en onweer. Maar af en toe ook nog wat zon. Het wordt opnieuw dan zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.